Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Justitie gaat Kik meer aanklagen voor poging tot doodslag. Dat blijkt uit de dagvaarding die Badr Hari deze week in zijn cel is overhandigd. De poging tot doodslag was op een zakkenman tijdens dancefeest Sensation in juli in de Amsterdam Arena. Van de negen zaken in de dagvaarding gaan er acht over geweld. De negende zaak is een verkeersdelict. Bij een zelfmoordaanslag in een moskee in Afghanistan zijn zeker 35 mensen omgekomen en 70 gewond geraakt. De aanslag was in de stad Maimana in het noorden van het land... waar het doorgaans relatief rustig is. Volgens de politie blies een man zich buiten de moskee op... net toen moslims met hun gebed waren begonnen. President Karzai riep de Taliban onlangs op om te stoppen met het geweld... tegen de Afghaanse bevolking. De VVD en de PVDA willen ook voor bestaande gevallen... de hypotheekrenteaftrek beperken... Bronnen in Den Haag bevestigen dat hierover in de formatie afspraken zijn gemaakt. Details zijn nog niet bekend, maar volgens de Telegraaf wordt de maximale hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 jaarlijks met een half procent verminderd. De krant schrijft dat eerst de huizenbezitters worden getroffen die in het hoogste belastingtarief vallen. De maatregel zou structureel zo'n 770 miljoen euro moeten opleveren. Dat geld moet via de inkomstenbelasting worden teruggegeven aan de burger. Mensen met een verminderde weerstand, 65-plussers of zwangere vrouwen kunnen beter geen broodje dunner kebab eten, zegt de Consumentenbond. Die onderzocht tientallen broodjes in vijf grote steden. De helft van de broodjes bevatte zoveel bacteriën... dat mensen in kwetsbare groepen er ziek van kunnen worden. In vijf broodjes vond de Consumentenbond zelfs de poepbacterie. Het weer, in het zuiden bewolkt en soms wat regen. Ook aan de kust kans op een bui. In het midden- en noorden periode met zon en zo'n 9 graden. Ook in het weekend een graad of 9 en vooral aan zeebuien. Dit was het NOS. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB.